uur. Eefje Kunnen met het NOS-journaal. In Argentinië hebben de vakbonden opgeroepen tot een nationale staking... om te protesteren tegen forse bezuinigingen. Ze willen vanaf morgen het werk 36 uur neerleggen. De transportsector en spoormedewerkers hebben al gezegd mee te doen. Argentinië verkeert in een financiële crisis... en krijgt miljarden van het Internationaal Monetair Fonds. In ruil daarvoor moeten de uitgaven omlaag. In 2001 werd ook al geld geleend van het IMF in ruil voor flinke bezuinigingen. Toen belandde meer dan de helft van de Argentijnen onder de armoedegrens. Het dodental van de veerbootramp in Tanzania is opgelopen tot 224. De boot kapseisde en zonk donderdag bij een eiland in het Victoriameer. De oorzaak is nog niet bekend, maar vermoedelijk waren er te veel mensen aan boord. Bestuurders van de veerbootmaatschappij zijn aangehouden. De premier van Tanzania heeft laten weten dat een speciale commissie onderzoek doet... en dat de verantwoordelijken vervolgd worden. De financiële markten moeten zich opmaken voor een turbulente periode... waarschuwt de overkoepelende instelling van nationale centrale banken. De directeur voorspelt vroeg of laat heftige koersbewegingen. Tien jaar na het ontstaan van de kredietcrisis... vergelijkt hij de staat van de financiële wereld met die van een patiënt... die van een zwaar medicijn probeert af te komen... Experts waarschuwen dat er nu nog veel meer schulden zijn dan tijdens de crisis. En het is ook nog steeds veel te makkelijk om geld te lenen. Ook de handelsoorlog tussen de VS en China brengt risico's met zich mee. En in de eredivisie heeft PSV overtuigend gewonnen van Ajax. Na 20 minuten maakte Pereiro voor PSV de eerste goal. Daarna scoorden ook Luc de Jong en Lozano nog. Daardoor was het bij rust al 3-0 voor PSV en dat werd ook de eindstand. Eerder vandaag won AZ met 3-1 van FC Groningen. FC Emmen won met 1-0 van PEC Zwolle...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 om te protesteren tegen forse bezuinigingen. Ze willen vanaf morgen het werk 36 uur neerleggen transportsector en spoormedewerkers hebben al gezegd mee te doen. Argentinië verkeert in een financiële crisis en krijgt miljarden van het Internationaal Monetair Fonds. In ruil daarvoor moeten de uitgaven omlaag. In 2001 werd ook al geld geleend van het IMF in ruil voor flinke bezuinigingen. Toen belandde meer dan de helft van de Argentijnen onder de armoedegrens. Het dodental van de veerbootramp in Tanzania is opgelopen tot 224. De boot kapseisde en zonk donderdag bij een eiland in het Victoriameer. De oorzaak is nog niet bekend, maar vermoedelijk waren er te veel mensen aan boord. Bestuurders van de veerbootmaatschappij zijn aangehouden. De premier van Tanzania heeft laten weten dat een speciale commissie onderzoek doet... en dat de verantwoordelijken vervolgd worden. De financiële markten moeten zich opmaken voor een turbulente periode... waarschuwt de overkoepelende instelling van nationale centrale banken... De directeur voorspelt vroeg of laat heftige koersbewegingen. Tien jaar na het ontstaan van de kredietcrisis vergelijkt hij de staat van de financiële wereld met die van een patiënt die van een zwaar medicijn probeert af te komen. Experts waarschuwen dat er nu nog veel meer schulden zijn dan tijdens de crisis en het is ook nog steeds veel te makkelijk om geld te lenen. Ook de handelsoorlog tussen de VS en China brengt risico's met zich mee. En in de eredivisie heeft PSV overtuigend gewonnen van Ajax. Na 20 minuten maakte Pereiro voor PSV de eerste goal. Daarna scoorden ook Luc de Jong en Lozano nog. Daardoor was het bij rust al 3-0 voor PSV en dat werd ook de eindstand. Eerder vandaag won AZ met 3-1 van FC Groningen. FC Emmen won met 1-0 van PEC Zwolle en ook Feyenoord won met 1-0 van FC Utrecht. Het weer. De regen trekt via het zuidoosten weg, maar langs de kust vallen nog buien.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 Argentinië verkeert in een financiële crisis en krijgt miljarden van het Internationaal Monetair Fonds. In ruil daarvoor moeten de uitgaven omlaag. In 2001 werd ook al geld geleend van het IMF in ruil voor flinke bezuinigingen. Toen belandde meer dan de helft van de Argentijnen onder de armoedegrens. Het dodental van de veerbootramp in Tanzania is opgelopen tot 224. De boot kapseisde en zonk donderdag bij een eiland in het Victoriameer. De oorzaak is nog niet bekend, maar vermoedelijk waren er te veel mensen aan boord. Bestuurders van de veerbootmaatschappij zijn aangehouden. De premier van Tanzania heeft laten weten dat een speciale commissie onderzoek doet... en dat de verantwoordelijken vervolgd worden. De financiële markten moeten zich opmaken voor een turbulente periode... waarschuwt de overkoepelende instelling van nationale centrale banken... De directeur voorspelt vroeg of laat heftige koersbewegingen. Tien jaar na het ontstaan van de kredietcrisis vergelijkt hij de staat van de financiële wereld met die van een patiënt die van een zwaar medicijn probeert af te komen. Experts waarschuwen dat er nu nog veel meer schulden zijn dan tijdens de crisis en het is ook nog steeds veel te makkelijk om geld te lenen. Ook de handelsoorlog tussen de VS en China brengt risico's met zich mee. En in de eredivisie heeft PSV overtuigend gewonnen van Ajax. Na 20 minuten maakte Pereiro voor PSV de eerste goal. Daarna scoorden ook Luc de Jong en Lozano nog. Daardoor was het bij rust al 3-0 voor PSV en dat werd ook de eindstand. Eerder vandaag won AZ met 3-1 van FC Groningen. FC Emmen won met 1-0 van PEC Zwolle en ook Feyenoord won met 1-0 van FC Utrecht.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 om te protesteren tegen forse bezuinigingen... Ze willen vanaf morgen het werk 36 uur neerleggen transportsector en spoormedewerkers hebben al gezegd mee te doen. Argentinië verkeert in een financiële crisis en krijgt miljarden van het Internationaal Monetair Fonds. In ruil daarvoor moeten de uitgaven omlaag. In 2001 werd ook al geld geleend van het IMF in ruil voor flinke bezuinigingen. Toen belandde meer dan de helft van de Argentijnen onder de armoedegrens. Het dodental van de veerbootramp in Tanzania is opgelopen tot 224. De boot kapseisde en zonk donderdag bij een eiland in het Victoriameer. De oorzaak is nog niet bekend, maar vermoedelijk waren er te veel mensen aan boord. Bestuurders van de veerbootmaatschappij zijn aangehouden. De premier van Tanzania heeft laten weten dat een speciale commissie onderzoek doet... en dat de verantwoordelijken vervolgd worden. De financiële markten moeten zich opmaken voor een turbulente periode... waarschuwt de overkoepelende instelling van nationale centrale banken... De directeur voorspelt vroeg of laat heftige koersbewegingen. Tien jaar na het ontstaan van de kredietcrisis vergelijkt hij de staat van de financiële wereld met die van een patiënt die van een zwaar medicijn probeert af te komen. Experts waarschuwen dat er nu nog veel meer schulden zijn dan tijdens de crisis en het is ook nog steeds veel te makkelijk om geld te lenen. Ook de handelsoorlog tussen de VS en China brengt risico's met zich mee. En in de eredivisie heeft PSV overtuigend gewonnen van Ajax. Na 20 minuten maakte Pereiro voor PSV de eerste goal. Daarna scoorden ook Luc de Jong en Lozano nog. Daardoor was het bij rust al 3-0 voor PSV en dat werd ook de eindstand. Eerder vandaag won AZ met 3-1 van FC Groningen. FC Emmen won met 1-0 van PEC Zwolle en ook Feyenoord won met 1-0 van FC Utrecht. Het weer. De regen trekt via het zuidoosten weg, maar langs de kust vallen nog buien.